9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam beslist over vier weken of oud-premier Balkenende en vier voormalig ministers onder Ede moeten getuigen in de zaak Julio Potsch. Volgens de advocaten van de voormalig Transavia-piloot heeft Nederland uit politieke motieven meegewerkt aan Potsch's arrestatie in Spanje, waarna de piloot werd uitgeleverd aan Argentinië en acht jaar vastzat. Volgens de Argentijnen was Potsch betrokken bij de dodenvluchten in de jaren 70. De Europese Centrale Bank heeft de deadline voor drie vacatures verlengd... omdat er niet genoeg vrouwen hebben gesolliciteerd. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Het gaat om drie topfuncties in de Raad van Toezicht bij de bank. Oorspronkelijk zouden de vacatures op 15 mei sluiten... maar de deadline is verschoven naar 12 juni. De bank ligt al langer onder vuur vanwege het lage aantal vrouwen... dat er een topfunctie bekleedt. Meer dan driekwart is man. De coalitie is zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer... blijkt na de verkiezingen door de leden van Provinciale Staten... en de kiescolleges in Caribisch Nederland. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben bij elkaar nu 32 van de 75 zetels. Forum voor Democratie en de VVD zijn even groot geworden. Beide partijen hebben nu 12 zetels. Eerder was nog de verwachting dat FVD de grootste partij zou worden in de Senaat. Om een meerderheid te krijgen kan de coalitie terecht bij drie afzonderlijke partijen... FVD, GroenLinks en de PVDA. In Amersfoort heeft een magneetvisser een explosief uit de Eem gevist. De politie meldt dat het om een bazooka gaat, een antitankwapen. Het explosief werd vanmiddag uit het water gehaald. De politie zette daarop de omgeving af. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bazooka voor onderzoek meegenomen. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht en morgen vallen stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16. Woensdag is het droger, donderdag wordt weer regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 And you can change your beat, so you just better let it go. TV. I'm on the air. You'd start to miss me if I weren't there. ship can change, your have so ja, dus, eh, kost, zou ik bijna zeggen. de Part of the Show van eh, Twice the Same komt van het tweede album. En de eh, bedoeling is dat we ze in juli hier naar de studio gaan uh, lokken. Of dat gaat lukken, dat is vers 2. En als het zo doorgaat, dan denk ik dat wij gewoon door de hele zomer doorboemelen met alles en nog wat. En ja, ik zag ook dat waar Louis morgenavond naartoe moet, de, Piers Songwriters Guild. Het zou mij niks verbazen als Dan Line daar ook eh, aanwezig is. En die, die gaan in november hun album presenteren. Dus wat dat gaat, eh, gaat het eh, heel rap. Maar misschien kunnen we ze nog even voor die tijd hier in de studio kunnen strikken. Je weet het maar nooit. Ehm, zeven minuten over negen. Welkom bij dit tweede gedeelte van Alternative FM. En we gaan een beetje door, maar nu een beetje met de Streetwise. Hier is Jaskelis en haar nieuwe single vorige week uitgebracht, Forever. winter light, Oh, morgue. Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you. cause you from the outside, they can see who I am. If I'm free, who I am is all me. Understand that I can't see myself from the inside. Already too busy trying to be who I am. Understand, I can't really understand how you trying to understand how I be what I am. So I reason again trying to re-understand. Subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death, and I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know trying get by. Everybody in love, showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, oh my, take a look from close by. Yeah, Take a look from close by. wanna come in my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high high, tryna be fly, but I ain't pickin' no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know's just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your Got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. Everybody I know. Everybody get your money. Ja, dat waren ze. De um, en Benjamin vrouw En Benjamin vrouw die komt hier 20 juni hier eh, spelen bij ons. En dat eh, zal, eh, nou, het zal heel erg eh, bijzonder zijn. Dat, dat sowieso. Nu, tijd voor nog een blokje. En dat is van Leunaar, die hier ook geweest zijn. En daarachter hoor je Ruud Houweling. En dat is de bedoeling dat hij hier nog langs gaat komen. Zal ook waarschijnlijk in juni zijn. Leuna met Stars Align. Ah, ah, ah, my mind to feel like the stars. was eh, Ruud Houweling met eh, Dead Again. Het nummer wat hij eh, eigenlijk eerst heeft nog geschreven... ten tijde dat hij nog met Cloud Machine bezig was. Waar ook nog Richard Lagenwij nog onderdeel van uit heeft gemaakt. Die kennen we nog, die kennen we nu als een van de bandleden van de Tiger Pilots. En dan weet je ongeveer wel eh, uit welk hout eh, gesneden dit is. Um, goed, dead again. Eh, de bedoeling is dat Ruud ook volgende, volgende maand hier naartoe komt... om een deel van dat materiaal te gaan spelen. En natuurlijk waarschijnlijk ook nog wel wat nummers van die Erasing Mountains. Want die heeft hij ook nog achtergelaten. Stars Line hoor je daarvoor. En dat was van Leuna twee dames, identiek. Eh, want, nou, bijna identiek, want het is een tweeling. En ze houden zich tegenwoordig op in Brabant, eh, in Tilburg, Breda, die komt rijden. Maar ze komen oorspronkelijk hier uit de buurt dus. Want ze hebben namelijk meegedaan aan de Rob Akda Award. Het is weer tijd eh, voor de andere kant. We will listen to some music from Louis Albury. Tomorrow he will play some music and songs Eh, in the last eh, season's night from the PS Songwriters Guild in Volendam. And now he is here. So Hello. you will be curious about eh, the the next two two songs or net yeah. two parts okay. which you will play. So the next one is um, from uh, a band that I play in with some friends of mine. We're called Julius Lavallen, mm -hmm. and uh, we released our debut album last summer. This is a song from that album, it's called Mono Boy. then will it be the last uh, song of the last uh, instrumental, I think. No, not it's, an instrumental. Uh, change of plan. A change of plan. <laughs> yeah. Um, you you will surprise us. Yeah. <laughs> yeah. Um, this is a song I wrote with my friend Billy, yeah. who uh, he also plays in in Julius Lavalin in the band. Yeah. And we wrote this song together. It's called Stroller. All right. myself another you will see Louis, then you will have to go to Volendam. Because he will be there uh, Friday night, tomorrow night. And the piers in Volendam. And then you will hear about, of you will, you can listen about uh, anything what he will play tomorrow night there in Volendam. Sounds good to me. <laughs> I'll see you there. Yeah, thank you very much. Thanks for having me. <laughs> yeah, all right. <laughs> Eh, dat was uh, Louis Albury. Ehm, dus de mensen die hem eh, nog morgen aan het werk willen zien... die kunnen dus bij de Piers terecht. Ehm, ja, dat vergeet me even voor het goede Engels. Ik spreek het ook niet helemaal dagelijks. Probeer er ook een beetje in het beste van te maken wat dat er gaat. Ehm, van Piekeren en eigenlijk ook zijn secondant Johan Fransen... die zijn op een gegeven moment in de muziekwinkel terechtgekomen in boven Smilde. En toen hadden ze op een gegeven moment eh, iets eh, leuks bedacht. Ze gaan eh, op een gegeven moment de geluidsapparatuur of de instrumentarium gebruiken... om een song te, ja, opnieuw te spelen. En dat heeft dan resultaat opgeleverd. vorige week is die online gekomen. Toen had ik hem even over het hoofd gezien... totdat ik een beetje een in. Johan Frans... Hey, heb je niet op zitten letten? Die, ja, ik had hem wel gezien, maar ik had Terversdruk. Dus, eh, en dan zie ik wel eens eh, dingen over het hoofd. Alsnog, de storm is over. Maar dan in een hele akoestisch jasje in die muziekwinkel in Bovensmilde. En die storm is over. Dus is ooit geschreven voor een bekende zangeres. Maar die vond de tekst een beetje confronterend. Dus daarom hebben de heren hem zelf uitgebracht. Weten het al lang niet meer wist, ben ik mezelf verloren, ergens in jouw mist. Mij en mijn beste vriend ongelooflijk heb vergist. Tot de dood ons scheidt door een ander werd beslist. Al mijn dromen voor je aan de kant gezet je alle ruimte gegeven in mijn veel te kleine flat. Blind vertrouwd op de joker gewet. In iedere schaduw zie ik jouw silhouet. De storm is over, het feest is voorbij. Niet te geloven de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, de pijnen op mezelf gericht, om te zijn wie ik ben. De storm is over. Ik kus mijn spiegel, iedere dag zit weer geweldig in mijn vel. Nu ik in mijn hemel ben en niet meer in jouw hel. Nooit de stiltes meer die ik in je ogen las. Je hebt me nooit gevraagd of ik wel gelukkig was. is over, het feest is voorbij. Niet te geloven, de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, de pijlen op mezelf gericht, om te zijn wie ik ben. De storm is over. de storm is over. Dat was Levi. En eh, dat nummer dat heet... En dan nou, zal ik even kijken. Shelter, dat heb je kunnen horen. Daarvoor hoorde je Van Piekeren met eh, De Storm is Over in een speciaal eh, uitvoering. Nou, als uh, Louis... When you are going tonight or tomorrow night to Volendam... There is a big chance that you will hear about Alaska. Ah. No? That's, that's the band, band from, from, Frank. Yeah. That's the band from Frank. Cool. Yeah. I are you are you are you curious about what he is uh, made up? Made, made? Very. Yeah? yeah. Very. Well, I uh, <laughs> I will play this song, "The Comedy of Distance" from Alaska. just the way you act. The things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright. You ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. By the way I just don't dig your style. Had me believing there was something for a while. You know exactly what you did. Pretend to be my friend is what it is. Nothing less this and nothing more. Fuck that, been here before. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on the paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on the paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit, give a shit by the way how things went. don't give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Uh oh, uh oh, uh oh. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit. en de leiders. Dat eh, betekent ook meteen eh, dat je antwoord op eh, de vraag krijgt van wie zijn dat? Nou, dat is een Rotterdamse band. En dit is het, onder andere het werkje wat ze in 2018 hebben uitgebracht. Het eerste album, het tweede album is onderweg. En de lead vocals wordt gedaan door Vivje Poederson. Ja, zo hoor je nog eens wat. En het eh, grappige is, dat moet ik er ook even bij zeggen... dat het een, eh, nou ja, eigenlijk een mengelmoes is van alles En nog wat. Eh, jazz, reggae en soul. En soms doet mij de stem van deze frontvrouw... wel een beetje denken aan Amy Winehouse. Maar goed, dat is even terzijde. Daarvoor hoorde je een nummer van... Ehm, moet ik even denken, dat was Alaska inderdaad. Dan heb ik nog, nog iets wat ik heel fijn moet draaien. Want dat is een een band die onder andere heeft meegedaan aan de groep Akda wordt. Maar ze hebben iets gedaan wat nou aansluit op de droom die wij in Zandvoort in vervulling hebben zien gaan. De Formule 1 komt terug naar Zandvoort. En zij hebben er al een song over geschreven. Pole Position van Last Wave. was de Last Wave eh, met eh, Pole Position. Ehm, Het is mei maand, finale oh, maand. Maar dat is even niet de bedoeling. Eh, dat er even iets van een reclame tussendoor komt. Ja, dat is mooi met, met YouTube. Maar dat, dat gaat toch even mooi niet door. Ehm, we will... Ehm, we will finish our show. <laughs> so... I like uh, to thank you very much for coming. Yeah, thanks uh, for having me. Uh, I know uh, you're a little bit, uh, you're starting now, or you are uh, at your own, eh? Yeah. Because for songwriting and, and yeah. the reason why you is that now it's the time for songwriting. Yeah, yeah. I feel like uh, comfortable. comfortable, yeah. yeah Finally, the I feel like the songs are good enough to put out into the world. Yeah. Are yeah. you a little bit shy to to show them? If they're not, yeah, a little bit. If yeah. they're not, if they're not good enough, then I don't want to show them. But All as right. soon as they are, then I'm very happy. Yeah. <laughs> yeah. Uh, and and now you're still working about that. Yeah, yeah, yeah for sure. Always writing. Uh, tomorrow night you will get some <laughs> oh, tips, God. tricks. I'm, I'm almost, <laughs> I'm scared now. uh, well, I, I think uh, uh, they will help you. Yeah, I think so too. They're nice people, yeah. so they will help you. Great. Yeah. I'm very excited. <laughs> Th thanks, thanks for coming. Yeah, thanks so much for having me. And, it's been a uh, pleasure. Uh, and uh, I hope that you will uh, give some, yeah, excitement uh, tomorrow night uh, there. Thanks. In, yeah, in me too. Yeah. <laughs> me too. Thanks, Louis. Thanks a lot. Yep. Eh, dat was hem, Louis Albury. Eh, hij is eh, morgen dus te bewonderen in de Piers Songwriters Guild avond. Nu nog muziek. Hier is bijvoorbeeld Run van Panda Noir. Dat was een run van eh, Panda Noir. En eh, het is ook meteen eh, bijna het einde van dit programma. We hebben er nog eentje en dat is deze van Catskills. Met Dead Man's Mouth. Straks veel plezier met Vader Veugen en Peaceful Radio.